Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet moet de adopties van kinderen uit het buitenland voorlopig helemaal stopzetten. Dat is de conclusie van een nog te verschijnen rapport van de commissie Joustra... melden bronnen rond het kabinet aan het AD. De krant heeft het over een snoeihard oordeel over de Nederlandse adoptiecultuur... en de rol van de overheid daarbij. Er was volgens de commissie sprake van ernstige misstanden bij adopties uit Indonesië, Bangladesh, Brazilië, Sri Lanka en Colombia tussen 1967 en 1997. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderhandel en het onder valse voorwenselen overbrengen van kinderen naar Nederland. Tijdens het onderzoek bleek dat er nu nog steeds problemen zijn. De commissie Joustra vindt dat Nederland excuses moet aanbieden voor de werkwijze van de overheid... en dat het leed van kinderen en ouders moet worden erkend. Ruim de helft van de mensen op de werkvloer heeft stress door het ontbreken van voldoende coronamaatregelen. Zij moeten op de werkvloer zijn omdat ze bijvoorbeeld in het OV, de transportsector of de zorg werken. 65% van deze werknemers is bang om op het werk besmet te raken. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV onder ruim 10.000 werkenden. Het internationale Rode Kruis wil overheden over de hele wereld helpen... om coronavaccins naar afgelegen gemeenschappen te brengen... en vaccinatieongelijkheid tegen te gaan. Het Rode Kruis wil medewerkers inzetten die al in die gebieden werken. Probleem blijft wel dat veel landen nauwelijks nog vaccins ter beschikking hebben. Er zijn nog niet genoeg sneltesten voor leraren... ondanks een groot overschot aan testen, meldt Trouw. Het kan nog maanden duren voordat er een landelijk aanbod aan sneltesten is. En dat duurt te lang nu de basisscholen maandag weer opengaan... zeggen deskundigen en vakbonden in de krant. Vakbond CNV meldt dat partijen maandag weer in gesprek gaan met het kabinet. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt in Groningen en 5 graden in het zuiden. Later vandaag overwegend droog en bewolkt bij 8 tot 11 graden. In het weekend koud winterweer met vanaf zondag vorst, soms veel sneeuw en kans op ijzel.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 I saw gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. als middags. Mijn hoofd begint te bonzen. En ik de adem in mijn hals al haast kan voelen.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 Dat staat in een snoeihard rapport van de commissie Joustra, schrijft het AD. De ministerraad praat later vandaag over het rapport. 65% van de mensen die naar hun werk moeten is bang om daar besmet te raken, blijkt uit een FNV-enquête. Ze moeten op de werkvloer zijn omdat ze bijvoorbeeld in het OV, de transportsector of in de zorg werken. Het Internationale Rode Kruis wil overheden over de hele wereld helpen... om coronavaccins naar afgelegen gemeenschappen te brengen... en vaccinatieongelijkheid tegen te gaan. Probleem blijft wel dat veel landen nauwelijks nog vaccins ter beschikking hebben. Het weer overwegend bewolkt en plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt in Groningen en 5 graden in het zuiden. Komend weekend koud winterweer met sneeuw en kans op ijzel. I've been a million different places Don't know how I made it here This city is full of famous faces Don't know what they're chasing Oh, it hurts to say goodbye I'm coming back, it's been so long Home sweet home oh, I'm dressed in black, leather.